Ondernemers in Drenthe zijn woedend over het betalingsbeleid van de gemeente Noordenveld. De gemeente betaalt rekeningen alleen binnen twee weken. Als er 2% korting wordt gegeven, krijgt de gemeente geen korting van de ondernemers. Dan wordt pas na 60 dagen betaald. Volgens de Drentse ondernemers komt het neer op chantage. Maar volgens de gemeente Noordenveld kan de regeling juridisch door de beugel. In het noorden, midden en westen van het land heeft het verkeer veel last gehad van sneeuw. Op het drukste moment rond half negen stond ongeveer 380 kilometer file. Ruim twee keer zoveel als tijdens een normale ochtendspits. Onder meer op de A7 en de A9 stonden kilometers lange files. In Zeeland rijden er door de gladheid minder bussen. Brandweerlieden uit Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Limburg hebben in Den Haag het kantoorgebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontruimd. Het was een wilde protestactie voor een betere cao-regeling voor gemeenteambtenaren. Alle medewerkers van de GVNG moesten naar buiten en zo'n 150 brandweerlieden deden net alsof ze het pand doorzochten. Na een half uur mochten de VNG-medewerkers weer naar binnen. De Venloze bandenprikker heeft weer toegeslagen. Vannacht werden van 20 auto's één of meer banden lek gestoken. Maasbree ging het om negen auto's, in Blerik waren het er 11. Sinds november vorig jaar zijn in en rond Venlo al honderden banden lek gestoken. Er zou iemand worden verdacht, maar de politie kan die verdenking nog niet hard maken. De duurste huizen staan nog steeds in Blaricum. Gemiddeld huis daar vorig jaar ruim 7 ton, meldt de website Woningmarktcijfers. 2008 was Blaricum ook al de duurste woongemeente. De goedkoopste gemeente van Nederland was net als in 2008 land in Groningen. Gemiddelde woning kostte daar 131.000 euro. Het weer dan nog bewolkt, vooral in het zuidwesten en noorden vallen sneeuwbuien. In de loop van de dag kan het overal af en toe sneeuwen.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 So just leave me alone. kid, Don't just leave.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 is het ritme van de winter. Tu m'as promis Et je t'ai cru m'a promis. night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 rolling, rolling, rolling Listen to the story now. Left a good job Down in the city, the working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been. Big win.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 此生。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 zien het nou. Want ik weet.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 There's always another chapter, and the apple short.